met cocaïne, weinig slaap met azepine Harde en van geluid, hooggevoelig, laat me uit Roken, impulsief, nog twee biertjes alsjeblieft Doe normaal, conformeren, want je moet je sommen leren letten, op, concentreren, want je moet nu gaan studeren rekenen, binnenlijntjes tekenen Kan niet focussen, dat komt door de Samen rekenen, lijntjes tekenen, kan